ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kleine 10 minuten. Verder rijdt het vooral nog langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht.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 Hun virtuoze gitaarspel, vurige ritmes en energieke podiumacts maakten Den Haag tot de rockhoofdstad van Nederland. Het merendeel van de songs is afkomstig uit Den Haag, de indo-rockgroep Black Arrows brak door met covers van Amerikaanse rockhits. The Big Adventure is een swingend instrumentaal nummer vol avontuurlijke gitaren en met blokfluit van Karel Wouters. Triple Play, toppers van toen. Deze Haagse band stond bekend om hun verfijnde gitaarwerk en gevoel voor melodie. Met nummers als Brush Those Tears, Ready to Rock en Lonely Sissy hoor je hoe sterk de Amerikaanse rock'n'roll klonk in hun spel maar altijd met dat Indo-accent, warm, swingend en virtuoos. De Black Dynamites wisten als geen ander hoe je een publiek kon laten dansen zonder het soulvolle gevoel te verliezen. That's the to Ready to rock? Yeah! Haagse Hilversumse instrumentale band uit eind jaren 50 mixte rockabilly met Indo-flair. Driven gitaars klinkt als een ritje op de snelweg met gierende leads, een schoolvoorbeeld van vroege nederbeat. Hot Jumpers leverden pure dansvloerenergie. Hun versies van Hippie Hippie Shake, I'm in Love Again en Let's Rock Little Baby ademen de sfeer van de vroege 60s, toen Den Haag bruiste van rockclubs en jong talent. Een band die met aanstekelijke gitaarlicks en rauwe zang het ideale bruggetje vormde tussen rockabilly en indo For goodness in Den Haag stonden de Desmonds, bekend om hun live optredens in clubs als L'Etoile. Orange Fire is een vurig instrumentaal stuk opgenomen tijdens een live sessie dat de exotische Indo-gitaarkunst perfect vangt. Haarse groepen hadden de Crazy Rockers misschien wel de meest flamboyante stijl. Hun repertoire liep van twist tot exotische instrumentalen en ze stonden bekend om hun spectaculaire liveshows. Mama Papa Twist, carioca en Giddy Up laten hun veelzijdigheid horen. Snel, strak en vol spelplezier. Dit was Indo-rock op zijn meest bruisende wijze. waar de nostalgie van afdruipt. Rotterdamse Indo-veteranen. Hun cover van Ling Ting Tong uit begin jaren 60 brengt speelse rock'n'roll met twist energie. Een knipoog naar de dansvloeren van weleer. Door de Javelins. I to die zijn overleden of gestopt zijn. Geen Indo-rock zonder de legendarische Tielman Brothers. Andy en zijn broers werden iconen dankzij hun virtuoze gitaarspel en energieke optredens. Hun nummers uit hun beginperiode, Rock Little Baby of Mine, You're Still the One en Record Hop, zijn schoolvoorbeelden van hun muzikale vakmanschap ze opende de deuren voor talloze Haagse bands die volgden en hun invloed is tot op de dag van vandaag hoorbaar. sing for me. Believe me, baby, just wanna rock with you, baby. Oh, baby, yeah. Oh, but don't say you wanna dance on this rock man. Hey, rock, little baby, you mine. You gotta shake, baby, you mine. Let's slip, baby, you mine. Yes, you gotta, little baby, you mine. Let's rock, shake, slip, and rock, man. make me laugh. You say you were me, and believe me, you think I'm down on a Oh, with you, baby. Oh, Oh, but don't you Triple play. Triple play. Triple play. You're still the one. still in my heart. still the one. Band The Fire Devils met slippen en sliden is een rauwe rocker vol ritme en drive. Ideaal voor de dans, typerend voor de Nederbeat-stijl. bracht begin jaren 60 een wat zachtere, melodieuzere kant van de Indo-rock. Stand By Me, You Know, I Love You en Red River Rock laten hun gevoel voor samenzang en melodie horen, met invloeden van soul en pop. De Eastern Aces bewezen dat Indo-rock meer was dan alleen snelheid en show. Het was ook muzikaliteit en emotie. When the night Dit was weer een aflevering van Triple Play, helemaal in het teken van de Haagse Indo-rock. Een tijd waarin jongeren met gitaren, flair en durf de Nederlandse muziek voorgoed hebben veranderd. Volgende week staan we stil bij een ander hoofdstuk uit de rockgeschiedenis.